Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regeringsleiders van de EU-landen hebben in Brussel een deelakkoord bereikt over de herkapitalisatie van banken. Dat hebben de 27 regeringsleiders van de EU in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Het akkoord houdt in dat de banken vanaf juli volgend jaar een buffer moeten hebben van 9% van wat ze uitlenen. Dat is nu nog 4%. Aanvankelijk zou de verplichting pas in 2019 ingaan. Nederlandse banken doen vrijwel allemaal al aan de eis van 9%. De maatregel gaat pas in als er een akkoord is over versterking van het Europese noodfonds. In Brussel wordt verder gepraat over de afwaardering van Griekse schulden door banken. De komende maanden komen er 50 Libische gewonden naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat daarmee in op een verzoek van de Nationale Overgangsraad. Een medisch team gaat naar Libië om te kijken welke gewonden meegenomen kunnen worden. Veel Libische ziekenhuizen zijn door de gevechten grotendeels verwoest en het land heeft ook niet de capaciteit om alle gewonden te behandelen. Er is afgesproken dat de 50 Libiërs na hun behandeling teruggaan naar hun land. Michelle Martin, de ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux, komt nog niet vrij. Dat heeft het Belgische Hof van Cassatie besloten. Martin zou voorlopig vrijkomen als ze haar intrek zou nemen in een Frans klooster. Maar de Franse autoriteiten trokken hun medewerking in. Via een cassatieberoep probeerde Martin alsnog vrij te komen, maar dat verzoek is nu verworpen. Het voormalige huis van Harry Mulisch in Amsterdam wordt een museum. Het huis aan de Leidse Kade wordt een dependance van het Letterkundig Museum. Ook de werkkamer van de schrijver wordt toegankelijk. Volgens het Letterkundig Museum is die werkkamer een gestolde weergave van Moelisch oeuvre.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 Nog even natuurlijk dank aan de collega's van Inspiratie Radio. Mijn naam is Benno Veugen en we zijn dit programma begonnen met Safely in the Arms of Love van Michael Stripling. Een gloednieuwe cd voor dit programma gaan zo verder met The Magic Worlds. En dat is Transcultures van Gio Ari. Met allemaal onder zijn eh, eigen label. Peaceful Radio te volgen via internet www.peacefulradio.eu via Twitter en dan tik je gewoon Peaceful Radio in en natuurlijk ook via de Facebook pagina. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van deze radioshow. Savior of all of our souls, for heaven's sake, for heaven's sake. share this love of life To share this love of life Savior of all that is true to us Savior of all of our dreams Savior of all that is good for us Just one. 맘에 my darling, the union of our souls. The marriage of the sun and moon. The marriage of the sun and moon. sweetheart. It's a better life now we're together. We'll be man and wife betrothed, we'll be lovers evermore. You're the only heart and home I know, my darling. How I love you so. the marriage of the sun and moon. The marriage of the sun and moon. The marriage of the sun. muziek eh, hier op CFM Zandvoort. In de Presence of Light eh, van Terry Oldfield van het label New Earth Records. Via osho.nl tot eh, mij gekomen. We gaan aan het einde van dit eerste uur tot aan het nieuws draai ik voor je Magic Touch van de heren Grollo en Capitanata.